Volgens mijn collega Gulsja houden mensen in Turkije wel altijd rekening met een beving. Er loopt al jaren natuurlijk een discussie in Turkije dat die gebouwen nog gewoon niet goed genoeg zijn. Corrupte aannemers. Maar er zijn nog heel veel plekken waar er heel veel oude gebouwen staan. En ook als je naar die beelden kijkt, dan zie je bijvoorbeeld zes van die grote gebouwen die staan nog overeind. En eentje in het midden is helemaal ingestort. Nou, dat, dat zegt natuurlijk heel veel. Turkije is gewoon geschokt. Het is gewoon een hele grote ramp. Ook Syrië vraagt hulporganisaties en landen om hulp. Zij hebben reddingswerk voedsel en water nodig. Over een uur vliegt een groep Nederlandse vrijwilligers vanaf Eindhoven... met een volgeladen vrachtvliegtuig naar het getroffen gebied. Ze nemen bijvoorbeeld supergevoelige microfoons mee... waarmee ze kunnen horen of er iemand onder het puin adem haalt. En dat is niet het enige, vertelt verslaggever Roel Pauw. Ook drinkwater, eh, spullen om eh, brokstukken van zijn plaats te krijgen. Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om om mensen te redden. Dus eh, voor al dat soort situaties hebben ze het een en ander bij zich. En niet te vergeten acht speurhonden. Die komen zo meteen ook naar de vliegbasis. En die zullen in een ander toestel ook die kant op gaan. De honden zijn getraind om mensen onder het puin op te sporen. Er is ook nog ander nieuws. Utrecht ziet er vanaf morgen weer een stukje frisser en schoner uit. Medewerkers van de reinigingsdienst willen meer salaris. En daarom staakten ze bijna een week. Morgen is dat voorbij. En dus beginnen de afvalophalers dan met het weer schoonmaken van de stad. Ook het kantoorpersoneel helpt een handje mee om de zakken afval op te ruimen. En dan nog het weer. Het blijft droog en het kan gaan vriezen vannacht. Morgen fris en zonnig, dan een graadje of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is niet echt sprake meer van een avondspits in onze regio. 10 minuutjes vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Knop in Burgerveen door 6 kilometer file. En 5 minuten op de N205 nieuw op Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer. Ook 10 minuten op de N230 Maarse Utrecht.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 jullie allemaal naar voren komen. Je mag spoeden, je mag het schoorvoetend doen... maar eh, het feit blijft dat jullie hier vooraan moeten komen. dan kunnen we lekker met z'n allen beginnen... en er een feestje van maken. We zijn over de helft. En het lijkt wel of we al jaren bezig zijn hier. En dat bedoel ik positief natuurlijk. De volgende band. Ze vertelt een verhaal dat je meeneemt naar de mythische wereld van moeder natuur. Dromere pianopartij Gecombineerd met zware drums en zins geven je het gevoel dat je wortels verder in de aarde zijn gegroeid. Teksten over maatschappelijke onderwerpen als klimaatverandering, politiek, maar ook over het vuur in jezelf. Ze wil de wereld laten zien in al haar schoonheid en je voelt de verbinding tussen fictie en menselijkheid. Ik ben geïntrigeerd, ik hoop u ook. Geef een enorm applaus voor Daisy Bells! Sokoaya say you will Ik ben Nancy Welles en welkom bij deze offline show. Dit is Softer. I know I can fall. All I see is hard ground. You are the only sound. liedje aangekomen. Eh, ik wil Rob Acta bedanken, het licht en geluid. En deze mooie, glorieuze band. Holding my heart like a bowl in my hands, all oh, my organs are bossen en lange woestijnen loopt Freya op zoek naar haar liefde. Dit is God's Love. tweede voorronde. Gewoon even in de zaal, maar ze gaan zo direct eh, hier soundchecken. Mhm. Daisy mhm. Bellis, jij bent mhm. ook een van de mensen die meedoet. Klopt. Ehm, even voor de mensen thuis, muziek. Wat, hoe moeten we het zien? Eh, ik maak art eh, pop. Wow, ja. dat <laughs> is een hele mond vol. Ja, art is, ja, dat spreekt voor zich. Kunst. Kunst, zeker. en barok is, dat eh, komt door mijn eh, klassieke achtergrond. Als, eh, ik heb vroeger in, altijd koor gezongen. Hm. En daar neem ik nog steeds invloeden van mee in mijn muziek. Dus dat kunnen we, dus we kunnen eigenlijk best een hele speciale muziek van jou verwachten. Ja, zeker. Ja. <laughs> heb je er ook eigenlijk al optredens mee gedaan of niet? Uh, ja, zeker. Ik heb uh, in december op No Man's Land gestaan, de showcase. Eh, in Tivoli. En eh, ja, verder nog gewoon wat andere showtjes. En eh, voordat ik deze band bij me had, was ik dus ook een artiest onder deze naam. En heb ik ook op verschillende podia gestaan met het Noord-Nederlands Orkest. En, en daar een toertje mee gehad. En ja... Ruime muzikale bagage als ik het zo hoor. Ja, klopt. Ja, ja. Ik heb een al leuke eh, dingetjes achter de rug. Ja. Eh, Tivoli Vredeburg, dat lijkt me ook niet eh, verkeerd om daar te staan. Nee, dat was echt superleuk. Ja. Dat was echt heel leuk, ja. ja. nu, als we spreken, is het allemaal vooraf. Wat ga je dan ja, na zo'n optreden doen? Ga je dan toch nog ook muziek uitbrengen? Eh, ja, ja, ik heb wel een, eh, ik heb een plannetje. <laughs> ja. ja. Eh, nou is er een muzikale duizendpoot. Die hebben, die hebben we de vorige keer in de eerste voorronde gezien met Chai, was dat? Ja, ja. die, die, zit, die zit ook bij jou in de band. Klopt, ja. Die zit ook bij mij in de band, ja. We het over Rasmus. Ja, ja, klopt. Ja. Ehm, is dat iemand waar je goed op terug kan vallen? Zeker, <laughs> zeker. Ja. Ja. Maar eh, ik denk dat de rest van de band dat natuurlijk ook is. Zeker, ja. Iedereen. Want daar kies je ook mensen op uit eh, voor in je band. Ja. Eh, dan nog even voor mensen thuis. Waar ben je op te vinden op het wereldwijde web? Op eh, Instagram, eh, TikTok, <laughs> Facebook, waar ik nog niet heel veel meer mee doe. Ja. <laughs> Want eh, ja, het is, toch, het is toch lastig omdat je toch meer als, als jongere persoon meer op Instagram zelf mm-hmm. zit. Ehm, maar nog steeds heb ik dat ook en deel ik soms af en toe daar ook nog steeds dingen op. En Spotify heb ik nog een EP e staan van wel twee jaar geleden. Dus het is wel wat andere muziek dan ik vanavond ga spelen. Huh? Oh. Maar nog steeds heb ik het geschreven, dus het komt wel, eh, komt wel van mij. Oké, <laughs> dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja! Time flies like an arrow and fruit flies like a banana. Wat gaat die tijd snel. Tijd is voorbij gevlogen. We maken ons op voor alweer de laatste band van vanavond. De laatste act, zo je wilt. De drill is nog altijd, en jij begrijpt het Marcus, als ik een aankondiging doe dan gaan jullie allemaal naar voren om de band die gaat optreden voor jullie de eer te geven die ze toekomt. Ziel en zaligheid wordt hier blootgegeven en daarbij hier kan je het eerlijke zweet der muzikanten ruiken. Wat is er mooier, 4D immers, <laughs> ja toch niet dan. Goed dan, de laatste van vanavond. In 2019 bracht hij zijn eerste single uit met de titel Change. Die single die is gemaakt op zijn zolderkamer met niets meer dan een gitaar, een laptop en opnameapparatuur. My god, dat is toch romantiek? En als ik zo om me heen kijk, dan zijn er mensen die dit keihard herkennen. Immers, ja toch, ik kijk hier en daar wat mensen aan en ja, dit herkennen jullie toch? Zeker. En daarna verschenen nog meer singles, nog diverse singles met als opvallendste Acid Tears. En dat nummer kreeg maar liefst 2 miljoen streams. Wat zei die? Ja, 2 miljoen. 2 miljoen, 2 miljoen streams. Halleluja! En ook het EP met de titel Where is Olivia Summers kwam uit. En meest recentelijk de single 18. Zijn muziek is een mix van indie pop en R&B. Te herkennen aan de onverwachte elementen. Ik heb er zin in. Jullie ook? Geef een enorm applaus voor Callie! don't need more, just need a girl like you I got it all, I don't need more, just want to sing telling you these couple weeks have been strangely great, yeah, honestly I got everything that I could think of I feel something big is about to come And now you gon' say I don't fall in love And that's true, I don't know what I want Looking for you and I You could be my bongo golden eye I guess it's just nothing but a pretty smile But my mind still drifts to it Cause it looks so good on paper These empty conversations Oh, it's pretty pretty complicated. Oh, and I don't really know why. I don't even try to. I don't really why. I don't even like you. I got it all. I don't need more. Just need a girl like you. I got it all. I don't need more. Just want to. Yeah. Yeah, just take your time I don't even mind Just meet me at five I don't even mind Yeah, just take your time And I don't even mind I don't even mind wel. Hallo, leuk dat jullie allemaal zijn. Mijn naam is Kali. Kom allemaal gezellig dichterbij. We gaan wat leuke muziek voor jullie spelen. Ah, dit volgende liedje heet eh, Blabbermouth. fun tonight Drive around town, take my bad advice We're feeling good when the time is right Acting a fool just from time to time But fun tonight Drive around town, take my bad advice And it could be you It could be you And It could be you It could be you Acting a fool just from time to time But you're not a bug, but some fun tonight Drive around the town, take my better part Take my paradise. I wanna flip my boring life's upside down Take the next train and then we'll figure it out Go to a place where I don't even know the name of Live to a country where I don't know anyone Cut my hair, change my name, steal a car Let's see if half a tank of gas can get us far But I won't go anywhere without you in the passenger Just know there's not many days left in the calendar And some must not as long it used to be Now those times, those times don't seem so bad no more So Olivia, what do you say? The summer's not as long as it used to be So just quit your 9 to 5, let's have fun tonight Drive around the town, take my bad advice Dankjewel. Het volgende liedje ouder worden. En hoe het eerst heel erg stom lijkt of zo. Maar dan word je 18 en dan denk je, was dat het? Dit liet je het eten. I'll never be those kids again. We all know it near the end. Hope you burn it down, hope you celebrate, hope you understand, hope you find a way. I'll never be those kids again. we are nowhere near the end Hope you burn it down, hope you celebrate Hope you understand, hope you find a way New Year's Eve's not in September Life isn't over on your 80th birthday I don't know why you're worrying in the first place And I know that the light stays on yellow forever Stop hanging on to what it could be I'm just trying to live in the present and it will all be okay Yeah, we'll be just fine All just waiting for the summer And don't appreciate it when it arrives We're all just waiting for light bulbs To fall out of the sky I try to grab them, but they're just too high Put the sunroof open, put your hands outside Don't think it will work, but it just am I We'll never be those kids again We are know it in the end Hope you burn it down Hope you celebrate Hope you understand Hope you find a way We'll never be those kids again But we are knowing near the end Hope you burn it down Hope you celebrate Hope you understand Hope you find a way yeah. And hope you find a way Yeah uh. what are you so afraid of? way. Hope you understand, hope you find a way. Ja, ik zag een paar mensen zingen. Ik ben blij om hier te staan. Als de enige mannelijke gast vandaag, dat is ook heel erg leuk om te zien. Dat het heel erg vrolijk wordt vanaf nu. Oh. Eh, dit volgende liedje is nog niet eens uitgebracht. Ik weet ook niet of we het gaan uitbrengen. Ehm, dus gefeliciteerd, denk ik. Ik weet niet. Um, dit is wel een bewegelijk liedje, dus je hoeft niet helemaal te gaan springen, maar het wordt wel gewaardeerd. Hij heet uh, Lemonade Ferrari. just ticket and I don't give a damn Every moment here it feels expensive Time is ticking and I don't give a damn Every moment here it feels expensive One more time never listen to what I say Oh Been driving myself crazy lately Been feeling like I'm pushing daisies Everything is alright till I say Oh shit, here we go again Nauseous, I don't like your friends Called it back in like December Standing in the open Please don't shoot me do shit if I'm lose it I can see through you, there's nobody that you're fooling Yeah, but the state that I'm in got me I give a fuck about nobody but still wanna prove or Worry about others who aren't even good people Been driving myself crazy lately Been feeling like I'm pushing daisies Everything is alright till I say zijn alweer bij het laatste liedje. Dus voordat het laatste liedje spelen, even een heel groot applaus voor Luc Hofstra. Ik wou bijna Rob Akda zeggen, dus ook even een applausje voor de mensen van Rob Akda. Iedereen die meewerkt. Dankjewel. Het is het allerlaatste liedje. Het is best wel een outro liedje, weet je, wat je in een, aan het einde van een film hoort. Het Olivia Summers. take a dive Get a dog, two kids and a wife Yeah Nine to five Maybe I should get a nine to five Do it right Sit and drive a cold day Hate my life But do it right And but right now I'm, I'm in the back of a cop car I got a tattoo of your name on my right hand. And in my left hand I got a still burning cigarette from you. I'm taking some time off. I'm taking my time. And I'm rethinking every decision that I've made in my life. And I'm thinking about you I got raindrops. You were living the dream. I was just counting sheep, and I'll be here. And I just wanna be carefree. Just wanna run through the tall grass, all in the sunset. I just wanna be carefree and this life might not seem so boring But pretty roses still got thorns So summer's almost over I'm almost 18 School will soon start again And I'll be just a memory I should've never gone too far Never, never gone from home Should've never stole that car You had it all Guess it wasn't enough And oh yeah, we're still young But the time's catching up Was a hell of a ride Was the time of your life And you just threw it away And I know you just wanna feel like you exist All the truth from the and love lust, But you're never homesick, did you? Do it for the thrill, did you? Really have to go, did you? Really run away? I just don't want things to change I just want it to be free Every day just feels the same To the credits roll, life will be here summer falls And you can still a miracle And if I could Rewind time I'd do it all over again So let's see what the future brings us Let's end this story once and for all But until the credits roll I'll be here I'll be here Dank jullie wel. Fijne rest van je avond, jongens. Dank jullie wel. Ook een van de mensen die meedoet vanavond. Want we spreken de mensen vooraf. En als je het gehoord hebt, dan eh, weet je wat eh, iemand heeft gebracht. Dat is Cooley. C-U-L-I. Ehm, dat is het, hè? Ja. ja. Ik, spreek het, ik spreek het zelf uit als Cully. Cully. Het komt eigenlijk uit van eh, culinary. Culinary. hoe, hoe ben jij op dat woord gekomen dan? Ehm, het is heel lang geleden. Ik was 16 ongeveer. Mhm. Het is niet echt een heel erg geweldig verhaal, maar ik vind het altijd wel leuk om te vertellen. Ik was, zat bij de tandarts en ik las een magazine, want ik verveelde me, mijn telefoon was leeg. Mhm. En ik las gewoon Kali en ik dacht, dat is echt een supercoole artiestennaam. Nou. Ja? Dat is hem. Ja. maar eh, eh, bij het zoeken, hè, want eh, we komen straks aan het eind van het gesprek natuurlijk waar ben je op te vinden. Maar ja, het was een beetje lastig op een gegeven moment denk ik, want er waren er meer. Uh, Ja, ja, maar zoals je het schrijft. Eh, maar dan kom ik eh, bij Mexicaanse... Ah ja, op Spotify gelukkig niet. <laughs> nee. Spotify ben ik wat te vinden. Ja. Maar jij dacht, coole naam, mooie naam, leuke naam. Dus ik gebruik die. Ja, het was meer gewoon... Het, is gewoon, dat is ook wel vaker, het moet gewoon cool zijn. Mhm. Dus dit zat er niet per se iets achter, maar gewoon zoals je ziet de naam staan, dan ziet het wel gewoon gelijk cool uit. Ja. Daar zocht ik vooral naar. En dan ben ik ook heel nieuwsgierig. Wat voor muziek maak je dan? Het is eigenlijk gewoon ik met een gitaar en heel veel eh, productie. Hm? Heel veel, ook vrij visueel. Dat kan je ook wel zien eh, met de visuals die ik bij me heb. Hm. Eh, ja. Het is... Ben je visueel ook ingesteld? Ja, zeker wel. Ja? Ik denk dat dat ook wel een klein beetje mij onderscheidt tussen de, rest op zich. Hm. Ehm, het is vooral visueel erg interessant. Dus ik ben benieuwd. ik weet nog niet precies wat de rest gaat doen, maar ik heb er zeker veel zin in. Ja, ehm, want is ja, muziek dan bij jou dan ook beeldend? Moet het, een bepaalde, eh, het beeld dan ook eh, iets oproepen met de muziek die je erbij maakt? Ja, ik zoek ook wel vaak wat nostalgisch. Ja. Ik hoop dat dat ook een beetje overkomt. Daarom, ik zoek ook wel meestal referenties van de jaren 90 en zo. Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld de laatste tijd ben ik heel erg fan van Oasis. Dat soort dingen. Daar zoek ik ook wel nu inspiratie in. Ja. Ik weet niet of je het terug gaat horen, maar zit er zeker in. Eh, dus eh, de, de, de, broertjes Gallagher, die, eh, die moeten maar eens goed naar jou gaan luisteren. Precies. zijn er de Beatles, zijn ja. er ja, <laughs> ja. maar dus de Beatles, die, die, die roemen zij natuurlijk ook. dus hoe zit dat met jou? Die ik roem? Ja, nou ja, goed. Kijk, eh, als ze Oasis noemen, die, zeiden ooit... Ja, de Beatles, dat is onze, zijn onze voorbeelden, helden en noem maar op. Ja, niet eens. Ik denk dat ik vooral eigenlijk wel meer, naar, eh, meer moderne muziek luister. Eigenlijk de artiesten die ik zelf leuk vind, hmm. is gewoon backing track en een DJ. Hmm. En dat is het meestal. Dus dat zit niet helemaal in dit straatje, maar daar, daar haal ik wel veel inspiratie uit. Oh, dus dat, eh, dat is een beetje de basis en waar jij eigenlijk op vertrekt? Ja, maar gelukkig heb ik nu een eh, een drummer bij me, Luc. Mhm. En eh, dat maakt hem wel, maakt hem nog, dat heeft nog een beetje een live edge heeft het dan. Dus het wordt wel cool, ja Oké, en dan natuurlijk de afsluitende vraag. Het wereldwijde web. Want ik eh, zat op een gegeven moment te zoeken en ik, kon je niet, kwam je niet 1, 2, 3 tegen. Je hebt met een underscore, puntje en dan nog een underscore. Zo, en dan C-U-L-I, om mee te beginnen met de Instagram. Maar zijn er nog meer plekken waar je op te vinden bent? op, ja, waar niet? <laughs> Spotify, op YouTube, Instagram, nu zelfs op TikTok. Ja, overal wel wat te vinden. Ik heb op eh, Instagram heb ik ook wel leuke video's dat ik dan een liedje schrijf in een uur en zo. Ja. Dus dat kun je ook checken. Maar vooral op Spotify, singles. En tot zover was dit het tweede gedeelte van de Rob daar Award. We begonnen daarmee omdat ik eh, dacht, nou, die tijd, 57 minuten... Die moeten dan op een gegeven moment goed ingevuld. Maar zoals altijd eh, heeft onze vriend Verdonschot een, eh, een een of andere snelheidsmeter in eh, zijn software ingebouwd. Dan staat er 57, maar dan duurt hij ineens 53 minuten. Dus vandaar. Ehm, we hebben het daarom ook even omgedraaid. Dus het tweede gedeelte heb je net gehoord. Straks, in het volgende uur, hoor je dus het eerste gedeelte.